van NEC uit Nijmegen. De twee clubs spelen vanmiddag om half drie tegen elkaar in Baalwijk. Door de noodverordening die tot middernacht van kracht is, kan de politie preventief fouilleren. Het weer, eerst nog wat mist, verder verloopt de dag zonnig.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 Ik weet, die zit bij bloed. Hoort is in het woord, hier is het zullen we gaan zitten, Dirk? Wat denk je? Ik blijf even gewoon eh, hier, eh, als je het niet eraf vindt. Laat jij maar liggen, dan ga ik even twee haringen halen.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 Het toestel van de Nepalese maatschappij Buddha Air had een rondvlucht gemaakt boven het Himalaya-gebergte en was op weg naar de hoofdstad Kathmandu. Er zouden vooral toeristen uit India in het vliegtuig hebben gezeten. De eurolanden hebben beloofd alles te zullen doen wat nodig is om de schuldencrisis te bestrijden. De Europese landen kregen op de IMF-vergadering in Washington kritiek op de aanpak. Amerika waarschuwde voor een run op de banken en een ernstige mondiale recessie als Europa niet met een oplossing komt. Ook China roept Europa op de financiële stabiliteit snel terug te brengen. De instelling voor geestelijke gezondheidszorg die de dader van de schietpartij in Alfa aan de Rijn enige tijd heeft behandeld, wil meer mogelijkheden voor gedwongen behandelingen. Vooral zwaar schizofrene zorgmeiders als Tristan van der Vlis zouden verplicht medicijnen moeten krijgen. De voorzitter van de GGZ Rivierduinen pleitte daarvoor in Nieuwsuur. Volgens haar kunnen pillen dit soort patiënten echt helpen, maar is er nu geen basis voor het gedwongen slikken. In New York zijn 80 mensen opgepakt bij een protest tegen het financiële systeem. Ze werden gearresteerd toen honderden betogers vanaf hun tentenkamp in Manhattan richting Wall Street gingen. Volgens de demonstranten trad de politie buitensporig hard op. De politie zegt dat de demonstranten verzet boden. Onder het motto Occupy Wall Street bivakeren de betogers al een week in een tentenkamp. Ze zijn geïnspireerd door vergelijkbare protesten in Spanje. De burgemeester van Waalwijk heeft een noodverordening afgekondigd. Dat is gebeurd in overleg met de politie die vreest voor ongeregeldheden tussen supporters van RKC en aanhangers van NEC uit Nijmegen. De twee clubs spelen vanmiddag om half drie tegen elkaar in Waalwijk. Het weer, eerst nog wat mist.